12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voor 16 miljoen mensen in Noord-Italië gelden sinds vannacht vergaande quarantainemaatregelen. Het gaat om de regio Lombardije en 14 provincies, waaronder Reggio Emilia, Padua en Venetië. Gisteren steeg het aantal besmettingen in Italië ineens explosief met 1200 nieuwe gevallen. Daardoor staat het totale aantal nu op bijna 6000. Premier Conte zei vannacht dat er sprake is van een nationale noodsituatie en dat zeer rigoureuze maatregelen niet uit konden blijven. Mensen in het betreffende gebied moeten zoveel mogelijk binnenblijven... en al helemaal niet op reis gaan. Zwembaden, bioscopen, musea en sportscholen gaan dicht. De maatregelen duren in elk geval tot 3 april. En het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag past het reisadvies voor Italië niet opnieuw aan. Pas als een regio echt gevaarlijk wordt gaat een negatief reisadvies gelden, zegt een woordvoerder. De regio wordt al met rood aangegeven op de website van het ministerie. Nu geldt rood alleen voor enkele plaatsen in Noord-Italië die al eerder werden geïsoleerd. En de Grand Prix van Bahrein wordt 22 maart zonder toeschouwers verreden. De organisatie van de Formule 1-race wil geen enkel risico nemen... met het oog op de uitbraak van het coronavirus... omdat er duizenden internationale reizigers op afkomen. In Bahrein zelf zijn tot nog toe 83 besmettingen vastgesteld... vooral bij mensen die een bezoek hadden gebracht aan Iran. Honderden gezinnen in Deventer hebben vanochtend hun huis moeten verlaten... omdat er een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. Daarom is de A1 tot 9 uur vanavond in beide richtingen afgesloten... tussen Deventer en Twello. Ook het scheepvaartverkeer over de IJssel is tijdelijk gestremd. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen over het land. Later vanmiddag klaart het grotendeels weer op. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10. Morgen af en toe zon en een lokale bui. Tegen de avond raakt het verder bewolkt en gaat het opnieuw regenen.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 Welkom terug, luisteraar. En vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En heb ik als zeer speciale gast aan de tafel zitten Klaas Fopma... gitarist, zanger ter van het uitkomen van zijn nieuwe cd. En in een tweede uur gaan we natuurlijk nog veel meer eh, horen en vertellen... over eh, wat Klaas heeft bewogen om juist deze nummers op deze cd te zetten... en wat hem eh, bezighoudt op muziekgebied. Jij bent natuurlijk zowel op gitaarspel, maar ook qua zang... geïnspireerd door veel mensen. Ja, ja logisch. Ja, eh, ja, ik, ik, ik heb een rijtje, maar dat, dat is niet heel spannend. Want ja, de man waar ik altijd naar luister als ik een nieuw liedje, nieuw liedje wil zingen... dat is toch Frank Sinatra. Hij had zo'n mooie stem en zo'n goede timing. En hij kon dus zo goed een verhaal vertellen. De tekst overbrengen. Eh, ja, dat was gewoon de man. En Nat King Cole heb ik al genoemd. Eh, ook een hele mooie warme stem helaas ook omdat hij heel veel rookte. Eh, hij rookte twee pakjes menthol sigaretten oh per dag. En eh, voordat hij een opname ging maken in de studio... ging hij ook nog flink roken om zijn, eh, zijn stem nog die warme gloed te geven. Maar daardoor is hij helaas ook maar 43 jaar geworden, geloof ik. En overleden aan longkanker. Dus dat ehm, uit mijn muziekpraktijk weet ik dat um, nogal wat zangeressen zijn die ook eh, rookten en daarmee en daardoor volgens hen uh, hun goede stem behielden. Dat is een soort mythe die dan in die muziekwereld eh, het, zou kunnen, maar ik zou het niet aanraden. <laughs> ik ben gaan zingen nadat ik gestopt was met roken. En het is ook goed gekomen met mijn stem. Ja, ja ander is natuurlijk Tony Bennett. Ook een hele goede verteller. En hij heeft hele leuke, een paar jaar geleden nog hele leuke, op oudere leeftijd, duetten gemaakt. En één heel leuk duet met Lady Gaga, die wou ik ook nog even noemen als jazzzangeres. Niet <clears throat> als inspirator toen ik jong was, maar ik vind haar als jazzzangeres ook echt heel goed. Uh, dan komen we nog even bij Chad Baker. Ook eh, ja, het instrument en zingen. Ja. Ehm, <clears throat> en natuurlijk kunnen niet om Ella Fitzgerald heen. En eh, op YouTube staat een heel leuk filmpje dat Ella eh, aan het uh, sketten is samen met Mel Tormé. En Mel Tormé doet qua sketten niet onder voor Ella. en zo op te zoeken op YouTube. Ook een Mel Tormé, hele goede zanger. Kan heel vrij zingen. Hele goede timing. Dus ook een echte inspirator voor mij. En voor mij ook, omdat het ook een fantastische drummer is. Oh, dat klopt, ja fantastische big band drummer. Ja. En er zijn heel veel opnamen waar hij zingt. En als hij eh, aan het zingen is, dan is hij eh, op het podium zo, zoals een vis in het water. En hij doet alles. Hij kan ontzettend hoog, heel laag. Ja. Fantastisch met zijn stem. En dan eh, zie je ook opnamen waar hij dan... soms staat er een apart drumstel en soms springt hij achter het slagwerk van de, de drummer van dienst bij de big band. Ja, geweldig. En dan maakt hij solo's ongelooflijk. Ehm, ik heb nu op de draaitafel liggen een Mel Maar niet waar hij sket en niet waar hij uh, soleert als slagwerker. Ook goed. Maar in een prachtig stuk, eh, en ook een uh, gouden oude, zullen we maar zeggen, Stardust.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 in my zuivere melkdoormee zou ik zeggen, Klaas. Eh, heel zuiver, heel mooi. Hele mooie techniek. Al, eh, als je alleen al die laatste noot hoort die me aan blijft houden... en dat orkest eh, maakt het dan af met allerlei akkoorden erachter... en hij gaat zonder een millimeter te zakken, ja. gaat hij maar door. Ja, echt een geweldig. Ik ga nu verder met het melden waar wij vanmiddag heen kunnen om naar muziek te luisteren. We zouden allemaal heel graag willen gaan naar Theater de Krocht... waar Joke Bruis optreedt. Maar dat is eh, al een hele tijd uitverkocht. Ehm, vanmiddag dus in eh, de Krocht Joke Bruis... Jean-Louis van Dam op de piano... Edwin Corzilius op de Bas en Frits Landersbergen slagwerk. Ik vertel het, maar u kunt er niet meer heen... want het is vol. misschien dat ze nog een keer op een ander moment in de herhaling komen. Dus we gaan als troost maar in de regio naar het theehuis de Haarlemmerhout. Daar treedt vanmiddag om twee uur op Xavier Baudet, singer-songwriter. In café Slichting in Overveen aan de Zeilweg. Spoorloos met Adam Spoor, onze eigen Zandvoortse Adam Spoor. Om vier uur. Dan in Taverne de Waag Vanaf 5 uur Leonie Jansen en Erik Rutjes. En eh, als we in Zandvoort blijven... dan kunnen wij onze troost vinden in het Wapen van Zandvoort... waar om 5 uur het Goois Swing Quintet optreedt. En in Heemstede tenslotte om 5 uur... Eh, in café De Eerste Aanleg aan de Raadhuisstraat 103... de groep Jazz match. En uh, Klaas Fopma, die is hier om... Uh, Klaas Fopma, zanger is om toe te lichten zaken van zijn eh, nieuwe cd... waarvan we stukjes laten horen. Eh, Klaas, heb jij iets met eh, Count Basie? Ja, zeker. Geweldige bandleider. En die band die blinkt uit. Wat mij betreft uh, dat ze heel goed het volume kunnen regelen. Kunnen ze heel hard, maar ze kunnen ook heel zacht. Eh, en er speelt ook een gitarist bij. En die is geweldig, want die speelt eh, op een akoestische gitaar. Dus ze kunnen af en toe zo zacht spelen... dat die akoestische gitaar echt heel duidelijk aanwezig is. Heel swingende gitaar daarachter. Volgens mij eh, is het Freddie Green. Freddie Green. en die heeft eh, meer dan 50 jaar onafgebroken bij Count Basie gewoon gitaar gespeeld. Ongelooflijk. Af en toe een, een, een, 30 seconden een solo en verder alleen maar begeleiding heel zijn leven lang. Schroemp, schroemp, schroemp, schroemp. <laughs> Maar wel heel lekker. We gaan eh, luisteren naar een compositie die heeft de initialen van een wereldberoemde Deense bassist Niels Henning Østed Petersen. En het stuk heet uh, eh, eh, NHEP. Eh, kunnen we niks aan toevoegen aan deze uitvoering. Door, Geweldig. Eh, <laughs> door Count Basie. Ja. We kwamen al pratend erachter dat het allemaal tot 14 cijfers achter de komma klopt. Ja. En niks gekunsteld is. En ze schudden het allemaal zo uit de mouw. Ja. Dat lijkt ook overigens uit de mouw schudden, eh, Klaas Fopma. Ehm, als we jou horen ehm, op jouw nieuwe cd, waarvan ik nu ga draaien... Ehm, een stukje dat... Eh, eh, pick, up your, pick yourself up. Ja. En ehm, wat is, waarom heb je dat stuk daar nou opgezet? Nou, ik, ik vind het een heel leuk stuk, want het gaat door eh, een aantal toonsoorten heen. het ene akkoord op het andere gaat heel snel. En dan moet je, dan, de melodie die er overheen gaat, die, die klinkt toch heel logisch. nou, het is een hele positieve tekst, kan ook nooit kwaad, weet je. Als het even niet goed gaat, Pick Yourself Up, up Dust Yourself Off en Start All Over Again. Eh, en er zit een vocalise solo in die ik samen met de piano zing. Dat ergens in het midden. En eh, ik moet zeggen, heb ik wel op eh, moeten studeren. En wat is een vocalise solo? dat is eigenlijk een, een, een solo dat ik... Ik zing mee met de piano solo. Oké, en die en die pianosolo is niet logischerwijs... dat is gewoon een, een uitgeschreven ja, solo. Die, die heeft de, Thijs Kuppen gespeeld. En die heb ik eh, geluisterd en eh, uit mijn hoofd geleerd. En dan gaan we het samen, <laughs> samen gezellig spelen. Nou, we gaan luisteren. Ja. Pick up yourself. Hey teacher, teach me something. Nice teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. that's not the worst. My two feet haven't met yet, but I'll be teacher's pet yet. Cause I wanna learn to dance or burst. Well, nothing's impossible, I have my or when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. No, no, no, no, no, no, no, don't lose your confidence. If you slip, be grateful for this pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, start all over again. And work like a soul inspired till the battle of the day is won may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, start all over again. Do do do do do do do do. Di underground. I pick myself up, dust myself off, start all over again.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 remember the famous men who had to fall to rise again. So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself up, and start all over again. Yeah, pick yourself up and start all over again. Dat eh, geldt voor mensen uh, misschien elders, maar dat geldt niet voor ons. En dat geldt zeker niet voor Klaas Fopma de gast die ik vandaag eh, tegenover mij heb... in de studio van ZFM bij de uitzending ZFM Jazz op zondag. Um, Klaas, jij hebt eh, vele inspiratiebronnen... Eh, en ik heb naar aanleiding daarvan gevraagd... neem eens een stapeltje cd's mee... Ja. En ehm, daar zit ook bij een duet van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Ja, klopt. Van waar deze keus? Nou, ik, ik vind ze allebei echt geweldig zingen. Ze zijn uh, super muzikaal. Super vrij kunnen ze zingen. En Louis Armstrong natuurlijk een geweldige trompetist. Eh, en zij samen hebben echt een, een hele mooie eh, chemie samen. Ze hebben totaal verschillende stemmen. Maar op een of andere manier mengt het heel fijn samen. Ik word dat heel vrolijk van die cd's van eh, Ella en, en Louis. En welk stuk gaan wij beluisteren? Cheek eh, to Cheek? Cheek to Cheek met eh, op de piano Oscar Peterson en op de bas Ray Brown. Ook toppers. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go on fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, Mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly. Speak find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that trick when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. Dancing cheek to cheek, Ella en Louis, om maar de, eh, even af te korten. Um, wat veel mensen zich niet realiseren... is dat ehm, de gitaar heel vaak ook eh, noodzakelijk is in eh, groepjes als um, eh, ehm, akkoordeninstrument... omdat er niet altijd een piano is. Dus er ehm, zijn veel platen waar je dan op de achtergrond... of als in een begeleidingsgroep hoor je dan de gitaar en niet de piano. En het aardige is dat piano en gitaar samen... is natuurlijk ook een heel eh, mooie combinatie Zeker. Maar ehm, ik hoor ook wel eens in de praktijk... dat ze dan eh, in mekaars vaarwater zitten. Omdat dan bijvoorbeeld eh, een van de twee een tussenakkoord neemt... en dan de ander doet dat niet. En dan, of ook weer een ander tussenakkoord. Dan denk ik, oei, dat is... Ja, dat, dat kan. <laughs> dat is niet, niet zoals het hoort. Ehm, zoals het goed klinkt... Ik wou net zeggen, het kan ook goed gaan hoor.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 No wonder I'm so lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, Lover, come back to me. Sandra Wilson, Lover Come Back To Me. Daar kunnen we weinig aan toevoegen. Ehm, de uh, platenbundel die Klaas Fopma, de gast van vandaag... vanwege het uitkomen van zijn nieuwe cd Nobody Else But Me... heeft meegenomen. Die eh, bevat ook een cd van het Oscar Peterson Trio. En waarom, Klaas? Nou ja, eh, Oscar Peterson is echt een geweldige pianist. En eh, hij speelt hier met Ray Brown. Eh, het, is zo mooie klanken, akkoorden, sfeer die hij neerzet. En het liedje wat we gaan horen is, is, is Have You Met Miss Jones. Dat wordt normaal op een redelijk up-tempo gespeeld. Maar hij kiest voor een heel relaxed tempo... wat het liedje weer een, een heel andere sfeer geeft. We gaan er naar luisteren. Have You Met Miss Jones? Nou, uh, Klaas, een goede keus. Oscar Peterson. heb je met Miss Jones anders dan eh, de Miss Johnson die we kennen? Ja, en wat ik hier ook zo geweldig vind... Oscar Peterson heel virtuoos, maar hij houdt het hier de hele tijd heel simpel. Ja. En dat, dat is zo geweldig. Zoveel kracht geeft dat. Ja. We gaan eh, naar iemand die ehm, ook virtuoos is op zijn instrument. En dat is Joe Enkhuizen. Eigenlijk Joop van Enkhuizen. Een saxofonist die eh, heel lang saxofoon heeft gespeeld. Een Nederlandse saxofonist die zijn naam veranderd heeft in Joe van Enkhuizen. En ehm, die op enig moment klaar was met eh, de Nederlandse jazz scene... waarvan hij vond destijds dat ze allemaal eh, braaf eh, oude stukjes speelden en niet eh, eh, vernieuwend waren. Toen heeft hij zijn saxofoon aan de wilgen gehangen hmm. en heeft hij de accordeon ter hand genomen. Ter hand genomen en zich daarin verder bekwaamt de knoppenaccordeon. En ik denk dat ik... ik ga een stukje laten horen. Dat heet Melancholie. En ik denk in ieder geval dat ik twee dames daar een groot plezier mee doe. Dat zijn de dames Gree en Tree. Melancholy, Jo Enkhuizen. benieuwd wat hier allemaal zich afspeelt in deze studio. En wij hadden zo graag uh, Joe Enkhuizen willen horen. En eh, er is er toch maar één de baas. Ik ga het nog een keer proberen. Melanco. De knoppenaccordeon. Joe Enkhuizen zijn wij eh, bijna aan het einde van het programma. Het programma eh, ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als speciale gast uh, Klaas Fopma. Ja, leuk dat ik erbij mocht zijn, Peter. En Klaas was hier ter gelegenheid van zijn nieuwe cd. En we gaan besluiten met een stuk van deze cd. Ja. Klaas, bedankt dat je er was. Mag ik nog één ding zeggen? Als je mij nog live wil horen deze week... Oh ja? Dan moet je naar Amsterdam komen. Dinsdagavond in Café In het Aapje. Zeedijk nummer 1. Daar speel ik met een eh, eh, geweldig kwartet. Ach, leuk. Ja. ja. En ik weet, eh, ik ken de zaak. Dat ligt een beetje schuin tegenover uh, Casablanca. En, ja, klopt. en in het aapje. En het is altijd heel gezellig daar. En er wordt mooie muziek gemaakt. Nogmaals bedankt we gaan eh, eindigen met eh, ook een stuk van jouw cd. En dat is eh, Just Me, Just You. Bedankt oh. voor het luisteren allemaal. Tot volgende week zondag. Dan is er weer een uitzending. feel so young.